Fritsma wil het werk in de gemeenteraad combineren met zijn kamerlidmaatschap. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen in twee plaatsen mee, in Den Haag en in Almere. Treinreizigers moeten tot morgenmiddag rekening houden met vertraging tussen Maastricht en Heerlen. ProRail verwacht dat het spoor rond 4 uur is gerepareerd na de treinbotsing bij Houten van afgelopen ochtend. Daarbij botst een trein op een vrachtwagen. De chauffeur kon de treinmachinist nog waarschuwen, maar die kon een botsing niet voorkomen. Enkele passagiers raakten licht gewond. Door het ongeluk zijn betonplaten van de vrachtwagen op en naast het spoor beland en is de bovenleiding vernield. Op het traject Maastricht-Heerlen rijden bussen. Banken en pensioenfondsen mogen niet langer geld investeren in bedrijven die clustermunitie maken. meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie die was ingediend door de SP en de PvdA. SP-Kamerlid Van Velzen, dat al jaren bezig is met een verbod op clustermunitie, sprak van een revolutionaire stap... Clusterbommen bestaan uit honderden kleinere bommetjes. Die ontploffen vaak niet allemaal als ze de grond raken. Maar ze blijven dan wel jarenlang een gevaar voor de burgers. Volgens een rapport van onder meer IKV Pax Christi zijn er wereldwijd nog 140 financiële instellingen die investeren in producenten van clustermunitie. Bayern München gaat door in de Champions League. De ploeg van Louis van Gaal behaalde in Turijn een 4-1 overwinning op Juventus. Bayern eindigt daardoor als tweede in de groep achter Gironde en Bordeaux. Ook Real Madrid, AC Milan en CSKA Moskou plaatsen zich afgelopen avond voor de achtste finales van de Champions League die in het voorjaar worden gespeeld.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 It's a quarter past five and the bidding is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is now worn down Still a bit out of tune. and the piano cries out.